Staatssecretaris Kleinsma komt met één set nieuwe spelregels. Die moeten grote schokken voorkomen en de risico's eerlijk over de generaties verdelen. Ook moet het leiden tot stabiele premies. Mensen maken zich zorgen over hun pensioen en daarom wil ik nu al duidelijkheid geven, zegt Kleinsma. PvdA-leider Samsom hoopt dat er voor de algemene financiële beschouwingen in de Tweede Kamer van volgende week een belastingplan ligt, waar voldoende steun voor is bij de oppositie. Sinds gisteren praat minister Dijsselbloem met VVD en PvdA en met de oppositiepartijen CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP en 50PLUS over aanpassingen in de kabinetsplannen voor volgend jaar. De PvdA herhaalt dat er weinig mogelijkheden zijn om iets te veranderen aan de 6 miljard aan extra bezuinigingen. Maar volgens Samsom liggen er ook wensen waarin het kabinet de oppositie wel tegemoet kan komen. Nederland is het op drie na beste land voor ouderen om in te leven. Dat blijkt uit een index van ouderorganisatie Help Age International en de Verenigde Naties. Ouderen in Zweden zijn het beste af, gevolgd door die in Noorwegen en Duitsland. De onderzoekers keken onder meer naar inkomen, gezondheid, werk- en opleidingskansen en de inrichting van de leefomgeving. Afghanistan staat op de 91ste en laatste plek. Na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland worden drie mijnwerkers vermist. Media melden dat er koolmonoxide is vrijgekomen en dat springstof tot ontploffing was gebracht. Aanvankelijk waren er zeven vermisten, maar vier van hen zijn inmiddels gered. Met de drie anderen is geen contact. De mijn ligt in de deelstaat Turingen, zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Kassel. Het weer vanavond en vannacht overwegend helder en droog. Morgen overdag opnieuw vrij zonnig. Het wordt 14 tot 16 graden bij een stevige oosten tot zuidoostenwind.